You look so sweet and you're so doggone fine. I just can't get got you out of my mind. You become a sweet taste in my mouth now, and I want you to be my spouse so that we can live happily. something, girl, I've been needing for days. Yes, some good, good loving with plenty, plenty hugging. Ooh, you cute little thing, you. fijn. King Floyd en eh, Groove Me. En dan denk je, hè, wie? King Floyd? Is dat familie van eh, Eddie? Van Pink? Pink Floyd? Nee, allebei niet. King Floyd, hij eh, kwam uit eh, New Orleans, want hij leeft al jaren niet meer. Hij overleed in 2006 op 61-jarige eh, leeftijd. Uit New Orleans, daar kwam hij vandaan en hij was ja, soulzanger en songwriter. Hij schreef ook liedjes. En hij had één top 10 hit. Natuurlijk weer alleen in Amerika, die kwam uit 1970. Dat was deze, Groove Me. Top 10 hit werd het daar aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Hier in Nederland deed het helemaal niks. En nu inmiddels aan 2019 nog steeds niet. Zo af en toe, dan hoor je hem in een eh, programma genaamd... Break de Week. Ja, goedenavond. King Floyd, Groove Me. En ehm, ja, we gaan gewoon even meteen door met dat lekkere grooven. Zeker. Ik weet niet of je deze nog kent, maar och, die is ook eh, al een tijdje niet gedraaid. Nou, het is al wel wat bekender. Want dit is van 40 jaar terug. Komt uit 1979. En eh, ja, we kennen dit duo voornamelijk van eh, Reunited. En dan heb ik het natuurlijk over Peaches en Herb. Maar dit is een andere van hun. Shake your groove thing. en Herb, Amerikaans muzikaal duo uit eh, Washington D.C. duo was eh, eind jaren 60 populair in de Verenigde Staten en had in 1979 eh, een succesvolle comeback waarin, ja, waarbij ze ook in Europa doorbraken. Herb Feemster, de mannelijke helft van het duo, hij is eigenlijk altijd de zanger van Peaches en Herb geweest. En in de loop der jaren zijn er echter vijf verschillende Peaches, Peaches geweest. Eh, en eh, we kijken van deze vijf eh, had het duo met Francine Barker en Linda Green het meeste succes. En natuurlijk vooral bekend, bekend van de hits Reunited uit 1979. Dit kwam uit hetzelfde jaar. Het was Shake Your Groove Thing, Peaches and Herb. Ontstond eigenlijk toen in 1965 producer Van McCoy de platenwinkel binnenstapte. hij, hij, had zelf ook een aantal hitjes waar uh, Herb Fames werkte. En Van McCoy, hij was eigenlijk altijd ja, bezig met, met bij elkaar uh, ja, bezighalen. Zo had hij ook bijvoorbeeld de meidengroep The Sweet Things. Die was hij, eh, was hij aan bezig met promoten. En Herb die wilde eigenlijk graag een zangcarrière en overtuigde Van McCoy eh, van zijn kwaliteiten. En later waren zowel Herb als The Sweet Things met McCoy in de studio voor opname. En ehm, ja, toen er nog eh, wat tijd was, nog tijd over was, toen kwam McCoy met het idee een duet op te nemen met Herb en de zangeres van uh, ja, The Sweet Things, Francine Barker destijds. En McCoy die was echt tevreden over het resultaat en bracht het nummer We're In This Thing Together op zonne uit en als groepnaam werd Peaches en Herb gekozen. Peaches was eh, de bijnaam van Barker die al op jonge leeftijd door haar moeder was verzonnen. Ja, ah, dat is mooi. about the groove. Sing it. er zaten heel wat eh, verschillende samples in eh, de liedje. Van D-Light samen met Bootsy Collins en Q-Tip. Groove is in the heart. Het was eh, een New York afkomstige housegroep. En ja, eigenlijk house met invloeden vooral uit de funk, dat hoor je ook wel. En de rest. dat was Lady Miss Care. En die zag er ook, eh, nou, ook eh, nou best opvallend uit. Wel lekker liedje dit. Delight in Groove is in the Heart. En dan ja, even wat nieuwe muziek. Um, Mapai. Mapai, ja, dat is een zangeres, ehm, half Zweeds, half Amerikaans. Had eh, een aantal jaar geleden, vijf, zes jaar geleden, had ze een klein hitje met Don't Wait. Nu heeft ze een nieuwe single, dit is Rise Up. Ice up. Dus met de, eh, de nieuwe single en die heet dan weer Rise Up paar weken terug toen kwam het uit. Dit is eh, de nieuwe single van eh, de, de, mevrouw uit eh, Zweden, Amerika. Half-half is het een beetje. 35 jaar is dit is dus de nieuwste single van Mabai. Don't Wait heet hij. Wil, wil, je niets horen? vraag het maar aan. heel makkelijk 01354 of via de Facebookpagina facebook.com slash breekdeweeklog. Dus breek de week waar je naar, naar luistert. Tot 11 uur vanavond de beste soul, funk en classic disco. Tot 11 uur op de lokale omroep Tot 11 uur zijn we. Precies. Debbie Sledge, Kim Sledge, Joni Sledge en uh, Kathy Sledge. Dat waren de vier zusjes. Sister Sledge, ze bestaan nog steeds, jawel. Ze zijn nou met, eh, met z'n drieën. Joni Sledge die is uh, overleden inmiddels. Amerikaanse muziekgroep uit Philadelphia. Ze waren de, de, ja, de, de kleindochters van uh, opera-zangeres Viola Williams. Dat was een grootmoeder. En ja, dit is echt een heel fijne album dit. 40 jaar oud, komt uit 1979. We Are Family. Nou, die eh, gelijknamige hit stond er ook op. Eh, ook He's the Greatest Dancer, eh, Thinking of You. Is misschien wel mijn favoriete Now Rogers productie. En deze, Last in Music. Want ja, inderdaad, ehm, Now Rogers, dus hij produceerde het samen met Bernard Edwards. Natuurlijk van de, van de succesvolle groep Chic, hè, die lekkere disco maakte. En later ehm, werd natuurlijk Noretta Michael Walden ehm, de producer van de groep. Je had natuurlijk All American Girls, dat produceerde hij. En over eh, ja, geweldige grote producers gesproken. Dit is dan weer geproduceerd door eh, Quincy Jones, die het eh, nou, grootste werk van Michael Jackson deed. In ieder geval de albums Off the Wall, Bad en Thriller.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 Zo grappig eh, tijdens concerten. Als hij dan eh, Nothing's Gonna Change My Love voor, ja, gaat spelen. Dan denkt iedereen van, oh, gaat hij nou Glenn Medeiros coveren? Maar nee, dat is dus van hemzelf. Dat heeft hij zelf geschreven. George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Dit was nou, mijn favoriete liedje van hem. Give Me The Night. Komende vrijdag. Dan komt dat debuutalbum uit. Ze heeft er al een aantal gemaakt met de Alabama Shakes. Daar eh, heeft ze ook een Grammy mee gewonnen met die band. Maar ja, ze gaat het nu toch solo proberen. Brittany Howard, nog twee dagen. Nog twee dagen en dan eh, komt dat eh, album uit. Jame, zo gaat dat heten. En dit liedje, dit blijft zo goed. Dit is Stay High. dat vind ik lief. Brittany Howard, Stay High. Komende vrijdag dus komt haar debuutalbum uit. En uh, Liam Gallagher komt ook met een nieuwe album. zowel dus iets totaal anders, maar dat maakt niet uit. Eh, wat mij betreft zijn er echt maar heel weinig artiesten die het kunnen. In, eh, in, die ruim 60 jaar popmuziek die we nu inmiddels hebben. Ehm, echt uit, ja, gewoon oude, oude dinnetjes daar vandaan plukken en toch weer iets totaal nieuws maken, iets in een totaal nieuw jasje stoppen. Er zijn weinig artiesten die dat wat mij betreft kunnen, maar zij is echt wel een van Brittany Howard en uh, Stay High.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 nummer, maar echt alles klopt hè. De drums, gitaartje erin, orgeltje erin, blazers. Alles klopt. Misschien wel van zijn beste album dit. I'm Still in Love with you. Daar stond erop. Simply Beautiful ook en eh, deze dus Love and Happiness. Een van zijn allerbeste platen. Hij had natuurlijk ook nog eh, Let's Stay Together en Tide of Being Alone in begin jaren 70. Hij had ook eh, nog Take Me to the River, later nog gedaan. goed gedaan trouwens door de Talking Heads. Ehm, en ja, daarna kreeg je die, die jaren 80 periode. En ik dacht echt van El Green, nee, nee, wat ben je nou aan het doen? hij had natuurlijk samen met Andy Lennox van Eurythmics had hij nog natuurlijk Put a Little Love in Your Heart. Ik dacht, waar ben je nou mee bezig, gast? Daarna kwam nog eh, samen met Arthur Baker en eh, de Backbeat Disciples The Message is Love. Ik dacht, Jonne, waar is het bij jou fout gegaan? nou, misschien had hij geld nodig. Ik denk dat het iets in die richting geweest moet zijn. Maar El Queen, ik dacht van, woe, woe, woe, wat lekker. Ik dat, denk ik de volgende zanger ook. Third World kennen we van Now That We Found Love. Deze die hoor je wat minder, alhoewel het waren beide top 3 hits, dus dat is een beetje gek. Het verschil is dat deze van hunzelf is, want Now That We Found Love was natuurlijk van The OJ's. questions. My mind's vibration echoing my choice.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 From a sinful life i cleanse you in my love. For creation bears a weakness of my love. You know that you should know it's time for the world to try your love. The only love that can bring peace in.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 For those who believe, I will save. will quench you with my love. And if you hunger, I will feed you with my word. Third World. Lekker hoor, top 3 destijds. Net zoals eh, nou Now That We Found Love, alleen dit was eh, echt eh, van hunzelf. Try Jai Love. Och, nog even iets nieuws laten horen dan. Of ja, nou iets nieuws. Ik draait al een aantal weken, maar het is nog steeds nieuw en ehm, heel grappig. Ja, dit zit dan in het nummer. Beginnen ze gewoon opnieuw. Express gedaan natuurlijk. De Teskey Brothers. En ik blijf bij mijn mening dat het samen met Billie Eilish toch wel eh, de ontdekking is van het jaar. En eh, ze staan inmiddels ook, eens even kijken, ja, in een uitverkochte. Eh, wat is het eigenlijk, Paradiso Amsterdam. Ja, daar staan ze op dinsdag 4 februari. Maar dus is dat helemaal uitverkocht, want ze zijn razend populair geworden de afgelopen maanden. Let me tell you niet eens een nieuwe single, hè. het is gewoon een albumstuk eigenlijk. Dit is de opener van Run Home Slow, de Teskey Brothers. Let me let you down. Ja. Wow, wow, wow. Let me let you down. En van Let me let you down gaan we naar... Get down. En dan heb ik het niet over get down on it of get down tonight. Maar nee, gewoon get down. Niet meer, niet minder. Het is eh, Gene Chandler en die had in Nederland eigenlijk maar één hit. Ehm, hij eh, begon eigenlijk al eh, op vroege leeftijd, 18-jarige leeftijd, begin jaren 60. Toen zat hij in een aantal soul- en rock roll bandjes. Later heeft hij ook nog ehm, ja, gewerkt met Curtis Mayfield zelfs. Had hij een succesrijke samenwerking mee. Maar dit is, dit is hem gewoon op solo, een top 10 hit destijds, 40 jaar geleden. Get Down, Gene Chandler. Fine, get down. Get on down. We are mama doing the spanking boogie. <laughs> Baby, get on down. Get on down. I know a funky place that we can dance all night. You can be my lady if you play your cards right, but you got to get down. it in your heart to top, yeah, yeah. Baby, get on down. down. Get on down. You sure got style, don't you ever stop, no, no. Baby, get on down. Get on down. Girl, you're moving everywhere. You sure hooked up, girl. You make people stop and stare. Ow, get down. Uh. <laughs> baby bubble. Get down, baby bubble, baby, get down. Get down, baby bubble, baby, get down. Get down, baby bubble, baby, get down. Get down, baby bubble, baby, get down. and get on down. Get on down. Ain't nothing too good for you. I know that you can do it too. Ow, get down. Ik dacht dat het top 10 hit was. Oeh nummer 9 of zo in de top 40 in Nederland. Maar nee hoor. Nummer 21. Misschien omdat ik het uh, zo'n goed nummer voor dit vind. Eh, dat, het daarom, eh, dat ik het daarom wel in mijn brein hoger heb, heb hoger heb staan. goed. Gene Chandler en Get Down. En oh, dit is fijn, want deze die hoor je eigenlijk nooit van hem. Jackie Wilson, dit is Whispers. Getting Louder. Wilson. Hij was er eind jaren 50 al. Natuurlijk met Rita Petite en Lonely Teardrops. Eind jaren 60 ook nog met, uh, eh, even kijken... Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher, I Get The Sweatest Feeling. En deze ook, uit 1966. Whispers, Getting Louder, Jackie Wilson. Dit is nieuw en blijft nog steeds heel erg fijn om te draaien. Mel en Vintage Future, de nieuwe single, eh, single die heet Willing. make up your mind. time is passing by. And I'm willing just to give it one more try. You got my name and my number, but I some others too. You have no shame about all the things you do. Make up your passing by. We gaan nog even disco, hè? Even disco, hè? Terug naar het jaar 1982. Ze waren zo gay als het maar kan. Patrick Cowley en eh, Sylvester. Beide trouwens ook eh, ja, overleden op eh, redelijk jonge leeftijd. Volgens mij allebei ergens in de, in de 30 geworden of zo. Nee, eentje in de 30. Patrick Cowley en Sylvester in, die is 41 geworden. Volgens mij allebei gestorven aan AIDS. Toch een vrolijk liedje van ze. Do You Wanna Funk? Thank you. Foute Disco. En dit is duidelijk eh, de foute kant. Maar wel leuk om af en toe gewoon een keer eh, in te starten. We gaan Patrick Cowley en eh, Sylvester. En Do You Wanna Funk uit begin jaren 80. En dan weet je wel, als je naar mij luistert, dat je daarna sowieso een goede krijgt. En in dit geval zeker. Want hij zou afgelopen maandag eigenlijk 94 jaar zijn geworden. Ik dacht van, ik moet de plaat van hem draaien. BB King. Hij werd slechts 89, hij overleed in 2015. Ain't nobody home. Once upon a time, a long, long time ago. Wherever you'd lead me, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery. And now you are standing. I saw you. is het regionieuws. De verlichting aan de Tilburgse weg in Goorlen is weer kapot, vlak na het viaduct. Dit keer aan de oostkant, terwijl in juni de verlichting aan de andere kant bij Villa Blanca kapot was. Toen moest Enexis 600 meter kabel gaan vervangen. Vooral de fietsers hebben er last van, omdat het gevaarlijk is om in het donkere gat aan de Goorlense zijde te rijden. De gemeente is bekend bij het probleem en heeft het ook al gemeld in de eerste instantie heeft men geprobeerd het probleem op te lossen door een zekering te vervangen. Maar die is intussen ook alweer kapot, al dus een gemeentewoordvoerder. En er is in Tilburg een nieuw kunstenfestival, Performance Art Weekend. Bezoekers volgen een route langs performances op het snijvlak van theater en kunst. Ze wandelen langs vier locaties in de buurt van het Wilhelmina Park. Het Textielmuseum, Museum de Pont en Park.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 En er kwamen best wel wat eh, leuke reacties op dat er nou eh, weer een aantal liedjes met groove zijn binnengekomen. Ik dacht, daar moet ik even iets mee. Ik doe gewoon nog een keer zo'n blokje. Dit was James Brown uit 1966. Ain't That a Groove. Is wel leuk. Is wel leuk dat die binnenkomt, want ja, die hoor je wat minder vaak natuurlijk van hem. Het zijn vaak Sex Machine en nou, noem eens wat. Get Up a That Thing, nog afgelopen vrijdag gedraaid. Of ehm, Wow, I feel good. De Boss natuurlijk, uh, Say It Loud en Black and Proud. Nou, zo kun je nog wel even doorgaan. Papa's got a brand new pickback. Eh, eh, ehm, it's a man's man's world, living in, in, America natuurlijk. Nou, je kunt lang doorgaan bij James Brown. 1966 was het en eh, dit nam hij op. Ain't That A Groove. Aan het begin van de tweede uur. Nou, heet het programma ook weer? Break. Oh ja. De week. Brede week. Het is eh, woensdagavond, je bent aan de goede kant van de week. Gefeliciteerd. Het is 18 eh, september 2019, 4 over 10. Het is brede de Week met de beste soul, funk en classic disco. En we gaan nog even doorgrooven met Earth, Wind and Fire. werk maakten ze wat eh, mij betreft eh, in de jaren 70. Maar dit was begin jaren 80. Maar laat ik eerlijk zijn, deze is ook gewoon nog echt erg goed. Drie goede vrienden van mij, Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Want ja, we zijn een beetje aan het grooven. We hadden een derde groove van James Brown, hadden we hiervoor. En af en toe hoor je ook gewoon eh, in het programma een mespuntje jazz. Daar zijn we daar nou dan aan toegekomen. Want ja, let op, de bijnaam van deze man is Groove. En dan heeft hij ook nog eens een plaat die heet Grooving for Mr. G. Nou, dan moet je hem ook draaien. Uh, jazzorganist was het. Richard Groove Holmes. Het is echt een goede instrumental dit. Een filler. Als je niet weet wat dat is, dan moet je maar even dat aan, eh, aan Erik vragen wat een filler is. Erik dus wacht voor de duidelijkheid, hè? Niet Erik van Vliet. Richard Groove Holmes uit de lang vervlogen tijden, 1971, dat is het, eh, het jaar van afkomst. Grooving for Mr. G. Nou, even weer iets nieuws draaien dan. Dat was eh, de plaat van de week van vorige week. En ik blijf hem nog steeds eh, draaien, want hij is ontzettend fijn. Seratones, to Get To Know You. te, eh, te veel woorden aan vuil maken. Behalve dat, dat ik het eh, erg goed vind. Deze nieuwe single van uh, eh, Seratones, to Get To Know. Ja, binnenkort ook zijn ze te zien in, we kijken, Paradiso. Paradiso Amsterdam staan ze. vrijdag 22 november. Dit vijfkoppige bandje uit Louisiana. Fijn is dit. Southern Gospel, Jazz, Soul. vintage georiënteerde Soul. Vintage geluid. Beetje uit die gloriedagen van Motown. Maar dan toch weer een hedendaagse twist zit eraan. En een beetje ook rocky-achtig, hè, want ja, toch wel redelijk stevige gitaar voor uh, nou, soulmuziek. Fijn nieuw liedje is dat van Serotones. Gotta Get To Know Ya. Gisteren was het Dag dan kunnen we beter eh, deze man maar draaien. Hè? Prince zelf, Pop Live. Eh, de meest onderschatte singles van uh, Prince als je het mij vraagt. Het werd eh, namelijk geen hit, maar wel dus een single. Prince en Pop Life toch een beetje opvallend, want het was wel een eh, hele succesvolle Prince. Uh, ja, uit de tijd dat het eh, werd uitgebracht, dit. 1985 hebben we het dan over het, over het zevende album van Prince. Around the World in the Day. Raspberry Beret stond er ook al op. En eh, Paisley Park, dat waren singles. Um, ehm, waarvan Raspberry, Raspberry Beret toch nog wel een redelijke hit werd. kennen we nou als een absolute classic. Werd destijds toch nou, niet zo'n hele, niet hele, hele goed hit. Ehm, maar dit deed helemaal niks dit destijds. Dus een beetje ondergewaardeerd, vind ik, van, van deze Prince Pop Life. Ja, omdat gisteren Prins, uh, was. En dan moeten we natuurlijk ook Princess draaien, hè? want anders wordt de Princess eh, jaloers. Hè? meestal met prinsessen zijn snel jaloers. Uit hetzelfde jaar, Sam Your Number One. am number one. Werd geen nummer 1, maar eh, nummer 7 40. En dat is voor dit eh, liedje, nou prima, laten we eerlijk zijn. Princess, say number 1. En voor Princess hadden we dan weer Prince met uh, Pop Life. Eh, ik ga nog even iets nieuws voorschotelen. Rule, die ken je misschien wel. Die draai al een aantal eh, weken met het eh, liedje Face to Face. Hij is nog maar 16 jaar, 16-jarig jochie. Maar hij heeft alweer een, een nieuwe. Hè? Zo gaat dat tegenwoordig. Gaat allemaal heel snel tegenwoordig. En die nieuwe die heet Free Time. Komt van een EP'tje e volgens mij. Uh, werd uitgebracht dus afgelopen vrijdag. Sleep too much. Probably should get up, but what's the rush? Brush my teeth, but now my hair. I used to feel, but now I don't care. Watching the clock from the sofa. I just wish you would come over. All of my friends, and don't worry, I promise you'll be fine. Be fine. But now I'm alone and I'm lost in my phone with this free time. I used to spend it with you. All of this stupid shit we used to do. Now that you're tied up, I'm tired of all of this free time. I can make some toast is free time. Eh. Um, uh, And uh, Rule. Everybody wants to rule the world. Nou, hij zeker, want zo heet hij ook. Rule. Hij is nog maar 16 jaar en hij klinkt inderdaad als ook een, eh, een heel jong jochie. Alleen dat is het probleem. Muzikaal is het gewoon helemaal top, maar alleen die stem, Wordt daar gewerkt. Free Time, de nieuwe zin al. En ehm, ja, over vrije tijd gesproken. Laten we even al vooruit, verrast, eh, vooruitblikken op, eh, op de zondag. Ehm, gewoon heel even een klein rustig momentje. Alsof het al zondag is. A Sunday Kind of Love. Etta James. I a Sunday kind of love. A love to last past Saturday night. And I'd like to know it's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. And I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday kind Sunday dreaming. Oh, yeah, and all my Sunday scheming. Every minute, every hour, every day. Oh, I'm hoping to discover a certain kind of lover who will show in my arms need someone, someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Thursday. 6FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omopgoorlen.nl. Mayfield. Moving Up, die had hij natuurlijk. Echt nooit een hit in de top 40. Hij had eigenlijk geen één goed hit hier in Nederland. Eén heel klein hitje had hij maar. Van het eerste album. Dit eh, kwam van zijn derde album, Superfly. Nou, je raadt het al, die stond er natuurlijk ook op. Eh, maar deze ook, Pusherman. En ik vind ze alle twee eigenlijk eh, veel beter dan Moving Up. Curtis Mayfield, daarvoor Etta James van haar debuutalbum uit 1960 alweer. Zo, volgend jaar 60 jaar oud. Ehm, A Sunday Kind of Love, het album zelf heet At Last. En ook I Just Wanna Make Love to You stond er ook op. Allee, eigenlijk eh, voornamelijk liedjes die, eh, ja, ja, covers eigenlijk. Voornamelijk covers die zij beter deed dan het origineel. Of die we in ieder geval kennen ehm, door haar. Zij maakte dan de hitversies. Eh. fijn, fijn is dat. Etta James een van de betere stemmen uit de, popmuziek als je het mij vraagt. Curtis Mayfield dus ook met Pusherman. En ehm, ja, van deze man blijven we ook nog uh, voorlopig genieten. Want hij komt eind oktober met een nieuwe plaat, de derde plaat. En dit is van de eerste zin al. You ain't the problem. believing. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Oh, you got me wrong if you don't belong. Live in the trouble, don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie, love is the crime, it's you I believe in. No need to blame myself, no need to die, I'm only human. I'm on, you got to put me on. I know it can come along, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. one problem. I try to help myself. You are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling. I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream. I hope to be who I believe in. I used to hate myself. You got the key, break out the prison hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. Waar laat je je sokken? Ach, ach, ach, het blijft toch een, uh, een, ja, een geweldige muzikant, uh, deze gast, deze man. Michael Kiwanuka. En ook inderdaad, het begin lijkt een beetje op Santana. Daar hebben wel meer mensen door. Maar ook dit einde vind ik zo goed. Michael Kiwanuka, You Ain't The Problem. De nieuwe single. En hij maakte, ja, dat weet je ook vast wel, een van de beste platen ooit. Als het niet van de laatste tien jaar is. Eh, Cold Little Heart. En deze gasten, die deden dat eh, wat mij betreft ook. Niet van de afgelopen tien jaar, maar wel een van de allerbeste platen eh, aller tijden maken vind vinden niet heel veel mensen, maar ik vind dat wel. Dan heb ik het over deze band. Uh, Amerikaanse soulband. Bestaat nog steeds. Niet meer in dezelfde formatie volgens mij, maar ik heb het over de Chamber Brothers. Die hadden natuurlijk in de jaren 60 Time Has Come Today man, wat is dat, uh, wat is dat, gaaf zeg. Psychedelische rock, eh, soul. Dit was weer eh, meer iets soul, funky-achtig. De Chamber Brothers uit 1970, funky. Funky shit, The Chamber Brothers. En uh, funky. Niet meer, niet minder. Eh, ja, we blijven een beetje in de Amerikaanse funkbands, Hanne. Want ehm, dit is eh, de band van Charlie Wilson. En die hadden twee hits. Burn Rubber, Why You Wanna Hurt Me. En deze, Oops, Upside Your Head. En die kennen we eigenlijk ook wel als broek uit op je hoofd.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 Het waren er nou, toch wel bij elkaar opgeteld heel wat. Van Snoop Dogg, onder andere Beautiful en ehm, Signs met Pharrell Williams en Justin Timberlake. Deed hij ook op mee ergens ver op de achtergrond. Uncle Charlie Wilson werd hij ook wel genoemd. Het was ehm, Oops Upside Your Head. Oops Upside Your Head. Dit is nieuw, de nieuwe van de Black Puma's. Black Moon Rising. Eh, de Black Moon Rising is dit eh, inderdaad. Het is een eh, nieuwe zin al. Ga ik een aantal weekjes. Fijn liedje. Goed liedje. Ehm, ik draai nog even een verzoekje. Ik draaide vorige week Teddy Pendergrass. En hij was natuurlijk de frontman en de zanger van de nu volgende band. Harold Melvin en de Blue Notes. Deze hoor je niet zo vaak van die band. Dit is Bad Luck. you try to do. Bad luck fella got to hold on you. Losing money, about to lose your home. Done lost your woman and everything you own. Law damage plainly states that chances go around. But if you want to know the truth about it, I'll tell you what's every cent you got. Walk around in a day with your pockets back. Go to see a woman, and she ain't even there. Sing wisdom out all your track of time. The more I think about it, I think you're about to lose your mind. Some people call it jinx, some say it ain't my day. But if you wanna know the truth about it, I'll tell you what's pulling you way down. luck. Bad luck, bad, bad, bad. Melvin en eh, de Blue Notes. Bad luck duurt 6,5 minuut. Maar ja, die volgende die duurt ook nog 8,5 minuut. Dus dat ga ik al lang niet meer halen. Maar wel erg fijn. Stond ook eh, een paar maanden terug in onze Motown Top 60. Volgens mij stond die ergens eh, halverwege. hij stond er ook sowieso in totaal iets van 13 keer in. Hij was hofleverancier in onze lijst. Hè. De Motown Top 60. Motown, legendarisch label, dit jaar 60 jaar. Dit stond ergens halverwege, maar hij stond er dus eh, nog een stuk of vijf keer daarboven eh, met deze notering. En het kwam natuurlijk van Songs in the Key of Life uit 1976. Eh, Daarop ja, stonden eigenlijk alleen maar Ik noem Sir Duke, I Wish, Best Time Paradise, Isn't She Lovely, S. En dus ook deze, daar sluiten we voor vanavond mee af. Spreek je vrijdag weer bij het daar niet op. Dit is Stevie Wonder. En Another Star.